Zo'n 25 van hen wisten door het politiecordon te breken en kwamen het gebouw binnen. Ze werden door de politie naar buiten gesleept. Griffin is de leider van de extreemrechtse British National Party, die door de politiek wordt geboycott. Downloadsite The Pirate Bay moet alle links naar illegale bestanden van zijn site verwijderen. The Pirate Bay is een Zweedse site met links naar illegale kopieën van bijvoorbeeld films of muziek. Het kort geding was aangespannen door de stichting Brein die zich inzet voor auteursrechten in de entertainmentindustrie. De links moeten van de rechtbank in Amsterdam binnen drie maanden weg zijn. Als de eigenaren zich niet aan de uitspraak houden, kost dat 5000 euro per dag. De zoon van de Franse president Sarkozy ziet af van een baan als bestuursvoorzitter van het Parijse zakencentrum La Défense. Dat gebeurt na een storm van protesten. Sarkozy werd beschuldigd van nepotisme omdat hij zijn zoon naar voren schoof voor de baan. Het is een belangrijke post in Parijs. Zoon Jean Sarkozy is 23 jaar en net begonnen aan een rechtenstudie. Voor de kust van Bonaire heeft een piloot een geslaagde noodlanding gemaakt met een klein passagiersvliegtuig, maar is daarbij zelf om het leven gekomen. Zijn negen passagiers konden met alleen lichte verwondingen uit het toestel komen. Ze hebben nog wel geprobeerd de bewusteloze piloot uit de cockpit te halen, maar dat is niet gelukt. Kort daarna zonk het vliegtuig. De passagiers kwamen van Curaçao, daar kwam het vliegtuig vandaan en uit Nederland. Radio 2 en ook 1 en 3FM zijn vannacht en morgennacht in een deel van het land een tijd uit de lucht... wegens werkzaamheden aan de zendmast in Lopik. Het gaat om de gebieden rond de steunzenders in Alfa aan de Rijn, Hoorn, Den Haag en Roosendaal. Via kabel of internet zijn de zenders gewoon te ontvangen. Het weer. Vannacht mist, die morgen langzaam oplost. Daarna schijnt de zon, afvalt aan de kust een enkele bui. door het 14 graden. Dit was... je hoort. Zie je het antwoord tussen het en to To wait by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? I ever loved by you. bookstore shelf when you reach the part where the heartaches come. who gets burned in a three way script. It's like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon that you left.